De brief is ondertekend door tientallen klimaatonderzoekers, van wie een deel heeft meegewerkt aan het rapport. Een aantal fouten in het rapport leiden onder meer in de Tweede Kamer tot veel ophef. Volgens de Nederlandse onderzoekers schrijven de critici de fouten aan om de hele klimaatwetenschap in discrediet te brengen. Maar de hoofdconclusies van het rapport zijn daarmee nog niet onwaar of gekleurd, zeggen ze. De wetenschappers noemen het zorgwekkend dat het publieke vertrouwen in het wetenschappelijk fundament van het klimaatbeleid een deuk heeft opgelopen. Het oosten van de Verenigde Staten heeft opnieuw te maken met zware sneeuwval. Meteorologen verwachten dat er bijna 40 centimeter sneeuw gaat vallen. Vooral Washington zal weer zwaar worden getroffen. Daar ligt al zo'n 90 centimeter sneeuw van afgelopen weekend. Maar dit keer wordt ook New York getroffen, zeggen de weerkundigen. Voor beide steden hebben de autoriteiten een weeralarm afgekondigd. In Washington zijn voor de derde dag op rij overheidsgebouwen dicht. De burgemeester van New York heeft uit voorzorg veel scholen gesloten. Op de vliegvelden zijn honderden vluchten geannuleerd. In Eelde Paterswolde in Drenthe heeft de politie een jeugdbende opgerold. De groep van 30 jongeren wordt, vanaf, wordt verdacht van vernieling, diefstal en mishandeling. Dat gebeurde in wisselende samenstelling en de jongeren waren meestal onder invloed van alcohol. De verdachten zijn tussen de 15 en 22 jaar. Sinds vorig jaar juli werd 35 keer aangifte gedaan. De totale schade wordt geschat op enkele tienduizenden euro's. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd sneeuwbuien. De temperatuur ligt tussen 0 en min 3 graden bij een toenemende noordoostenwind. Morgen in het zuidoosten nog een enkele sneeuwbui. In het noordwesten smiddags opklaringen.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 Take